Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Gisteren hebben zich 13.000 mensen zonder afspraak laten vaccineren. En voor die priklocaties is dat een record, zegt de GGD tegen het ANP. In Den Bosch was het gisteren zelfs zo druk dat mensen werden opgeroepen niet meer te komen. De drukte komt waarschijnlijk deels door de persconferentie waar strengere maatregelen werden aangekondigd. Er is persconferentie gezien, toch? Ja. Er wordt gewoon verplicht, dus... Eh, voel je gedwongen? Ik voel me best wel gedwongen, ja. Mag ik best wel weten hoe voelt dat? Ja, niet, niet leuk hè? Niet zo, eh, zoals we in Nederland horen te leven toch? Eh, ja, je wordt een beetje eh, verplicht eigenlijk hè, zeg maar. Ik ga het doen omdat mijn familieleden graag willen, dus uh, nou Ja. Ook bij het callcenter van de GGD en online werden meer vaccinatieafspraken gemaakt. De man die vorig jaar maart een gezinsmoord pleegde in Ettenleur moet 30 jaar de gevangenis in. Onur K. van 34 doodde zijn vrouw, moeder, zoon en dochter. Dat was levenslang geëist. Treinverkeersleiders krijgen vanaf volgende maand extra betaling ProRail hoopt dat op die manier de roosters beter gevuld worden. Er zijn te weinig verkeersleiders en regelmatig kunnen er daardoor ook op plekken geen treinen rijden. En net als hier gaat het ook in Duitsland hard met de coronabesmettingen. Volgens het Duitse RIVM zijn er 34.000 besmettingen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Correspondent Charlotte Waaiers. Een belangrijke verklaring volgens de overheid is het hoge aantal ongevaccineerden in Duitsland. Want grofweg 1 op de 4.000 eh, Duitsers heeft zich niet laten inenten. En eh, Jens Spaan, de minister van Volksgezondheid volksgezondheid hier... die noemt het inmiddels ook de pandemie van de niet-gevaccineerden. Sommige deelstaten voeren strengere maatregelen in. In Saxe mogen ongevaccineerden vanaf maandag niet meer naar de kroeg of restaurant. Het weer, af en toe zon, maar ook veel wolken en vooral in het westen kans op regen.